Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff waarschuwt vluchtelingen in Nederland met een brief. In een poging hun verwachtingen te temperen schrijft hij dat ze tot een jaar geduld moeten hebben... voordat ze duidelijkheid krijgen over hun verblijfstatus. Ook kan het erg lang duren voordat ze een huis krijgen toegewezen. In de brief schrijft Dijkhoff verder dat door de grote instroom van asielzoekers... opvang vaak in sporthallen of tenten zal zijn. De verkiezingen in Canada zijn gewonnen door de Liberalen. De partij van Justin Trudeau is de grootste geworden van het land. De conservatieve partij van de huidige premier Harper verliest flink en wordt de tweede partij van het land. Trudeau wordt de nieuwe premier. Hij wil meer geld uitgeven om de Canadese economie te stimuleren. Verder wil hij uit de coalitie stappen die terreurgroep IS bombardeert... en wil hij meer aandacht voor klimaatverandering. In Dresden is één iemand ernstig gewond geraakt bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en tegenstanders. Het precieze aantal gewonden is niet bekend. Een kleine 20.000 aanhangers van Pegida vierden dat de beweging een jaar geleden zijn eerste demonstratie hield. Bijna evenveel tegendemonstranten probeerden dat te voorkomen. Er werd met vuurwerk gegooid en er waren wat rellen. De beurswaarde van Weight Watchers is in één dag verdubbeld... nadat Oprah Winfrey bekendgemaakt had in het bedrijf te stappen. Ze neemt in eerste instantie een belang van 10% in het bedrijf dat afslankprogramma's aanbiedt. Verder gaat ze plaatsnemen in de raad van bestuur... en gaat ze verslag doen van haar eigen pogingen om af te vallen. Het weer. Lokaal kan er wat mis zijn. Overdag af en toe zon, maar ook veel bewolking en soms wat lichte regen. Het wordt een graad of 12. Na vandaag neemt de wind toe. Donderdag en vrijdag minder regen, maar het blijft bewolkt. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Zandvoort, heeft het al 25 jaar.